Zes uur. Walgemoed met het RWS-journaal. De dood van de Japanse gijzelaar Kenji Goto heeft tot verontwaardigde reacties geleid bij de Japanse premier Abe en de Amerikaanse president Obama. Goto is hoogstwaarschijnlijk onthoofd door de islamitische staat. Abe vindt het een afschuwelijke, immorele en onvergeeflijke terroristische daad. President Obama zei dat de VS doorgaat met acties om IS te vernietigen. Islamitische staat heeft voor het eerst toegegeven dat de strijders van de terreurgroep zijn vertrokken uit de Syrische stad Kobani. In een videoboodschap dreigen twee gemaskerde mannen wel dat ze de stad opnieuw zullen aanvallen. Ze zeggen dat bombardementen van de Amerikanen de belangrijkste reden waren om de stad bij de Turkse grens te verlaten. In de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen zijn gisteren in totaal zeven skiers omgekomen door lawines. Bij het Zwitserse plaatsje Vilan overleden vier wintersporters, drie anderen raakten zwaar gewond. In twee andere Zwitserse plaatsen overleden nog eens twee mannen doordat ze door sneeuw werden bedolven. Ook in Oostenrijk werd een wintersporter gedood door een lawine. Bewijs dat Amerikaanse wetenschappers bijna een jaar geleden leverden voor het bestaan van de oerknal blijkt niet te kloppen. De wetenschappers melden toen dat ze stralingswaarnemingen hadden gedaan die de theorie over het ontstaan van het heelal zouden bevestigen. Europese onderzoekers zeggen nu dat de stralingswaarnemingen waarschijnlijk alleen maar grote hoeveelheden ruimtestof waren. De Amerikaanse en Russische ballonvader hebben twee records gebroken... door met hun ballon vol helium de stille oceaan over te steken. Na een vlucht van bijna een week, die begon in Japan... zijn de twee veilig geland voor de kust van Mexico. Daarmee legden ze een afstand af van bijna 11.000 kilometer. De wereldrecords gelden alleen voor ballonnen gevuld met gas. Met hete luchtballonnen zijn al grotere afstanden afgelegd. Het weer, vooral in het zuiden, wat winterse neerslag. Op andere plekken kan de zon zich even laten zien vandaag. En het wordt zo'n 5 graden.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 Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just I but sweet I remain in this crazy in the world is where I spend most days trying to amplify internet. www.zfmzandvoort.nl through these fields of destruction.